Hij wil opheldering over het bericht dat een journaliste van HP De Tijd... vier maanden stage heeft kunnen lopen bij de PVV zonder dat ze is gescreend. HP De Tijd zegt dat de journaliste na het schrijven van een sollicitatiebrief... en een gesprek van een half uur kon beginnen. Volgens de vrouw zijn er tientallen momenten geweest dat ze Wilders iets had kunnen aandoen. De PVV-leider zegt dat het idee dat iemand blijkbaar zo makkelijk kan infiltreren een onveilig gevoel geeft. Wilders hoopt van de NCTB te horen hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. De NCTB is bereid tot een gesprek met de PVV-leider, maar willen het openbaar niets over de kwestie zeggen. De oplage van de dagbladen blijft dalen. In het derde kwartaal van vorig jaar was de totale oplage van de betaalde en gratis kranten 5,6% lager dan een jaar eerder. De grootste krant van Nederland, de Telegraaf, zag zijn oplage verminderen met zo'n 20.000 en kwam uit onder de 700.000. Ook het AD en het NRC Handelsblad en de Volkskrant verloren duizenden lezers. Trouw, het Parool en het Financieel Dagblad bleven ongeveer gelijk en NRC Next zag de oplagen stijgen. De, gladheid heeft vanochtend op de Nederlandse wegen geleid tot twee keer zoveel ongelukken als op een normale dinsdag. De alarmcentrale Mondial Assistance kreeg vanaf 7 uur vanochtend 90 meldingen. Vannacht werden 80 ongelukken gemeld. Vooral op de A15 en A16 was het raak. De ochtendspits was door de gladheid extra druk. Op het hoogtepunt stond tussen 8 en 9 uur op de snelwegen bijna 400 kilometer file.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 But I think we should take it slow. We're just all